Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een serie korte afstandsraketten boven zee afgevuurd. De raketten werden vanuit een stad aan de oostkust gelanceerd... en vlogen 70 tot 100 kilometer ver richting de Japanse zee. Het Zuid-Koreaanse leger analyseert de verdere details van de lanceringen... samen met het Amerikaanse leger. Vorige maand testte het Noord-Koreaanse regime nog een nieuw tactisch wapen. President Bolsonaro van Brazilië heeft een reis naar de Verenigde Staten afgezegd... na protesten tegen zijn komst. Hij zou deze maand naar een gala-diner gaan... omdat de Braziliaanse-Amerikaanse Kamer van Koophandel... hem tot persoon van het jaar had uitgeroepen. Dat leidde tot protesten vanwege zijn omstreden uitspraken... over vrouwen en homo's. Grote sponsoren van het evenement trokken zich daarom terug. De Franse autoriteiten onderzoeken drie video's... waarin agenten buitensporig geweld zouden hebben gebruikt tegen betogers. Dat was bij protesten bij de Dag van de Arbeid in Parijs afgelopen woensdag. De video's gaan rond op sociale media. Minister van Binnenlandse Zaken Castaner heeft al gezegd... dat de agenten in kwestie gestraft worden als blijkt dat ze schuldig zijn. Op de Dag van de Arbeid gingen duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen het beleid van president Macron. Er werden toen ruim 300 mensen aangehouden. Het aantal ebola-doden in Congo is de duizend gepasseerd. In augustus vorig jaar was het eerste ziektegeval in het oosten van het Afrikaanse land. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een nieuw nog niet goedgekeurd vaccin inzetten om de infectieziekte te bestrijden. Artsen zonder grenzen is bang dat ebola overslaat naar de miljoenenstad Goma op de grens met Rwanda. Het weer in de zuidelijke provincies regen en in Zuid-Limburg kan zelfs natte sneeuw vallen.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.